Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verstek gaan op een topconferentie in Amerika. Samen met andere Arabische bondgenoten van de VS... zou die met president Obama overleggen over de chaos in het Midden-Oosten. Maar de Saoedische koning blijft thuis vanwege het humanitaire staakt het vuren in Jemen, zegt zijn minister van Buitenlandse Zaken. De Saoedische kroonprins gaat wel naar de conferentie in Amerika, net als de leiders van andere golfstaten. Koning Salman zit sinds januari op de troon in Saoedi-Arabië. Hij is sindsdien nog niet naar het buitenland geweest. Saoedi-Arabië heeft de afgelopen tijd veel doelen in Jemen gebombardeerd om de Houthi-rebellen daar terug te dringen. Dinsdag gaat een humanitair bestand van vijf dagen in. In Polen heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen een verrassende winnaar opgeleverd. De conservatief Duda kreeg meer stemmen dan de favoriet, de huidige president Komorowski, ook een conservatief. De 45-jarige Duda beloofde de kiezers in zijn campagne van alles waar de president helemaal niet over gaat, zoals minder belastingen en verlaging van de pensioenleeftijd. Aan de eerste verkiezingsronde in Polen deden elf kandidaten mee. De tweede ronde is over twee weken en gaat tussen Duda en Komorowski. De Airbus die gisteren verongelukte in Sevilla had mogelijk motorproblemen. In het Duitse blad Der Spiegel zegt een van de overlevenden van de crash... dat vlak na de start meerdere motoren uitvielen, waardoor is nog onduidelijk. De overlevende is een medewerker van Airbus. Het militaire transporttoestel A400M stortte gisteren in Sevilla neer tijdens een eerste testvlucht. Er waren zes mensen aan boord, vier van hen kwamen om het leven. Het toestel zou volgende maand aan Turkije worden geleverd. Het weer, vannacht blijft het droog, minima rond 10 graden. Daarna een vrij zonnige dag met hoge temperaturen. Het wordt 18 tot 21 graden aan de kust en 23 tot 27 graden in de rest van het land.